Renate met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau is te positief over de stikstofplannen van politieke partijen... zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Zo heeft het CPB niet gekeken of het wettelijk stikstofdoel in 2030 wordt gehaald. Daardoor krijgen CDA en VVD een positieve beoordeling. De deadline werd genegeerd bij het doorrekenen... omdat het erg kort dag is om in 2030 al strenge stikstofdoelen te halen. Wel keek het CPB naar de volgende deadline in 2035. Dan moeten uitstoot nog verder zijn teruggebracht. Maar ook daar bleken de normen soepel, zegt Nieuwsuur. Zo kreeg een stikstofvermindering van 42 al de hoogste score. De directeur van Museum het Louvre in Parijs heeft na de diefstal van zondag haar ontslag aangeboden bij de minister van Cultuur. Maar die heeft dat geweigerd, zei ze in de Franse Senaat. Ze moest zich in een hoorzitting verantwoorden voor de zwakke beveiliging van het museum. Volgens haar is er verschrikkelijk gefaald. De videobewaking rondom het gebouw noemde ze zeer ontoereikend. Zondagochtend lukte het gemaskerde mannen om kroonjuwelen ter waarde van 88 miljoen euro uit het Louvre te stelen. Er is nog niemand aangehouden. In de eerste van vier stemrondes is het Israëlische parlement akkoord gegaan met de annexatie van de westelijke Jordaanhoever. Formeel werd gestemd over een voorstel om er Israëlisch recht toe te passen. Dat komt neer op inlijving van het gebied. Vorige maand nog zei president Trump dat die annexatie van de westelijke Jordaanhoever door Israël niet zal toestaan. Twee vestigingen van restaurantketen De Pizzabakkers in Amsterdam mogen van de rechtbank weer open. Na meerdere explosies werden vier panden van de pizzabakkers door de burgemeester gesloten. Maar de rechter zegt dat één restaurant weer open kan omdat daar niks is gebeurd. Het andere was zo zwaar beschadigd dat het sowieso voorlopig geen gasten kan ontvangen. Het weer vanavond voornamelijk droog, maar vannacht vanuit het zuiden regen.